Rusland noemt de Amerikaanse test met een nieuwe middellange afstandsraket een provocatie. Gisteren lanceerden de Amerikanen vanaf een eilandje bij Californië een raket met een bereik van meer dan 500 kilometer. Dat soort tests was tientallen jaren verboden vanwege het INF-verdrag. Maar daar houdt Washington zich niet meer aan, omdat Rusland dat ook niet zou doen. Syrische troepen zijn de stad Gan Sheikhoun binnengetrokken. De rebellenbolwerk in de provincie Idlib was sinds 2014 in handen van opstandelingen tegen president Assad. De overwinning is voor het Syrische regime een belangrijke stap in de herovering van provincie Idlib. Het Syrische leger begon in april een offensief, gesteund door de Russische luchtmacht. De honderdduizenden inwoners en vluchtelingen die in Gan Sheikhoun zaten, hadden de stad al verlaten. Door de opmars van het Syrische leger worden burgers en opstandelingen in een steeds kleiner gebied teruggedrongen. Ook dreigt een tekort aan voedsel en medicijnen. Het hoge beroep in Tsjechië tegen twee Nederlanders... die zijn veroordeeld voor mishandeling van een ober, is geschorst. Het gerechtshof in Praag wil een extra deskundige horen... om vast te stellen wat de oorzaak is van de schedelbreuk van de ober. Op 1 oktober gaat de zaak verder. Het meisje dat gisteren in Breda werd doodgestoken... kende de verdachte die vastzit, zegt de politie. Dat ze ook een relatie hadden, wat mensen in de omgeving zeggen... wil de politie niet bevestigen. Het meisje van 15 werd thuis neergestoken en overleed. De verdachte, een jongen van 16, meldde zich bij de politie. Het weer nog, periode met zon en stapelwolken, mogelijk een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 20 tot 23 graden. En na morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7 van Zaandam naar Horen. Bij Horen 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.